Hmm. Shirley Bassey, windkracht 9. Ja, dat is het, als haar mond open gaat. Een prachtige It Must Be Him. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren verwennen met heerlijke muziek de komende uur.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 Birmingham. Ja. Uit 1974, zo lang geleden alweer. Je zou zeggen, dat nummer zou zo vandaag weer kunnen worden uitgebracht. Ja, echt wel. Geldt ook een beetje voor dit nummer van Peter Gabriel. Je hoort hem nu nog. In Your Eyes. Straks gaan we praten met... Eh, ja, Elif Stepman. Zij is campagneleider bij de voedselwaakhond Foodwatch. En dan gaan we het hebben over eh, ja, populaire influencers die uh, junkfood promoten. Nou, daar zijn ze daar bij Foodwatch helemaal niet van gediend. En waarom niet, dat hoor je straks hier allemaal in de show. een eh, mooie lentemorgen. Ja, want dat is het tenslotte. En ik heb al de lente in mijn hoofd. Misschien jij ook wel. Volkomen terecht trouwens, want het is alweer een paar dagen lente. En de temperaturen zijn gelijk al een stuk eh, omhoog gegaan. Wel prima eigenlijk, hè? Maar hoe kom ik hier nou weer op, op deze onzin? Nou ja, um, nou ja ik hoor zomerse muziek van El Giro. Modern. Loopt een beetje op de zaken vooruit natuurlijk. Maar wel goedemorgen. Dat wens ik je natuurlijk ook. En de Backstreet Boys met een van hun allermooiste, The Shape of My Heart. Tuurlijk. Heb je trouwens onze website al bezocht vandaag? Zou ik maar eens doen, want er staan de leukste en de belangrijkste nieuwtjes op vandaag. go-rtv.nl, de website voor al het nieuws van Zeeuws-Vlaanderen. Ga er maar eens kijken, daar word je een stuk wijzer van. go-rtv.nl It don't matter though, cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do, you're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable? Is already in my life right in front of me. Or maybe you're in disguise. Who doesn't love for someone to hold? There's enough. antieke muziek uit eh, Frankrijk kan ook geen kwaad op de zondagmorgen hier bij GoFM. Pierre Barrault en eh, Nicole Croisille. Un homme est une femme. Nou, die jongens en de meisjes, hè. Ja, ja, daar gaat het altijd over in de liefde natuurlijk. Over het algemeen. Ja, zeker in... Eh, in het tijdperk dat dit nummer werd uitgebracht... hadden we het nog niet over de LHBKQ uh, et cetera. Ik ben een beetje de weg kwijt met de letters. Spijt me, maar dat is niet kwaad bedoeld. Maar gewoon, ik ben het even bijster, het spoor. Maakt niet uit, wel een lekker nummer dus. Van lang geleden verder, Natasha Bedingfield en Soulmate hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Wij gaan praten over reclame maken voor junkfood. En dat zou niet helemaal mogen. Elif Stepman van Foodwatch, die weet daar alles van en is nu in de uitzending. Elif, welkom. Dankjewel. Ja, jullie maken hier nogal druk over de reclame voor junkfood voor kinderen, hè? Klopt, ja. We zien dat heel veel grote fastfoodbedrijven reclame maken voor junkfood. En ook steeds vaker online. Want mhm. eh, platforms als TikTok, Instagram en YouTube zijn heel erg populair bij heel veel mensen, maar ook bij kinderen. En bedrijven targeten daar echt op. Ja, en nu hebben jullie al sinds eh, ja, afgelopen jaar juni, dus dat is al bijna een jaar, zijn jullie daarmee bezig. Maar de reclamecodecommissie is het niet met jullie eens. Want daar leg je de klachten neer, maar die worden niet allemaal eh, eh, gehonoreerd, hè? Klopt. We hebben een heel grote klacht ingediend over McDonald's. Mhm. Eh, want we hebben eh, gezien dat McDonald's heel veel reclame richt op kinderen. En wij zijn niet de enige. Ook het ministerie heeft een onderzoek laten uitvoeren. En het onderzoek concludeert ook, McDonald's is een van de grootste marketeers. Zowel op tv als online. En ze hebben ook heel veel ja, soort overtredingen gevonden. Maar in Nederland kan je dan maar één ding doen. En dat is een klacht indienen bij de reclamecodecommissie. En die kijken, uh, wordt de wet nageleefd of niet? Maar het grote probleem is dat er heel veel gebied in de wet zijn. Mhm. Bijvoorbeeld eh, online mag je zomaar influencers ehm, motiveren om bepaalde McDonald's advertenties te delen. Ook als die influencers heel populair zijn bij kinderen bijvoorbeeld. Dat staat allemaal niet in de wet. En wij hoopten dat de reclamecodecommissie ons daar duidelijkheid over kon geven. Maar bij alle grijsgebieden hebben ze gezegd dat onze klacht niet ontvankelijk is. Dus zij hebben ook geen antwoord. Met andere woorden, ondertussen blijven kinderen oversteld worden met marketing en doet niemand er iets aan. Nee, terwijl de reclame op de televisie bijvoorbeeld bij de kinderprogramma's eh, vervallen is tot acht uur, dacht ik, uit mijn hoofd te weten. Ja, dat staat wel duidelijk in de regulering. Mhm. Dus er zijn wel al een paar regels die helderder zijn gemaakt. Maar zeker bij sociale media, eh, dat wordt steeds populairder. En er komen ook steeds weer nieuwe kanalen bij. Bijvoorbeeld TikTok is ook in korte tijd echt populair geworden. Daar kan de regelgeving eigenlijk bijna niet volgen. Wat kunnen jullie nu nog doen? Wel, wij roepen eigenlijk al heel lang op tot een verbod op alle vormen van ongezonde kindermarketing. Mhm. En eh, nu is er al een verbod tot 12 jaar, maar we willen dat eigenlijk optrekken tot 18 jaar. Ja. En we merken ook, we hebben al heel veel campagne daar rond gevoerd. Voor het eerst eh, sinds ooit is het ook in het regeerakkoord teruggevonden dat okay. er meer moet gebeuren om die kinderen te beschermen. Wij willen eigenlijk één duidelijke wet waar alle bedrijven aan moeten voldoen. Want nu is het een beetje de slager keurt zijn eigen vlees. Dus zij stellen de wet op en controleren het ook. En in de praktijk ja, gebeurt er niks. Dat is nog niet zover, dus jullie blijven daarvoor strijden. Dat zei je al als eh, Foodwatch. Dus dat betekent dat er weinig verandert op dit moment. Maar dat jullie wel eh, bezig blijven om het te laten veranderen. Ja, Want je hebt nog geen eh, actie ontketend bij de mensen. Hè? Dat soort, eh, nou ja, eh, handtekeningenactie of zo, dat is er nog niet. Maar er staat denk ik wel... dit nog niet, nee. maar die komt er wel aan. Oké, oh, <laughs> dat, is oh, dus al mooi dat is wel jullie, dat is wel jullie plan. <laughs> Ja. Inderdaad. En ook wat dat mensen nu kunnen doen als je al iets ziet in de supermarkt en je denkt, oeh, dit lijkt wel echt op kindermarketing of online of op tv, dan mhm. kan je Foodwatch altijd een mailtje sturen en dan gaan wij erachter. Oké, nou dat is in ieder geval heel duidelijk. Misschien staat er ook nog eh, wel wat meer op jullie website daarover. Dan kunnen mensen dat even nalezen en eh, zich richten op de kinderreclame. Foodwatch.nl en dan kan je eh, daaraan beginnen en in ieder geval kinderen gezonder laten leven. Dat is in ieder geval jullie insteek. Zo is het. Ja. Dan dank ik jou voor dit gesprek. En ik wens je ook het allerbeste toe, en dat doe ik meestal, maar nu zeker, want het is de laatste bijdrage van Foodwatch van eh, jou het uitgezien, hè? Inderdaad, helaas. Het zijn uh, heel veel prachtige bijdragen geweest met jullie. Altijd fantastisch om uitgenodigd te worden bij Omroep tenminste. Maar ik ga inderdaad naar een nieuwe baan verhuizen met spijtend hart, want Foodwatch is echt leuk. <laughs> dus ik wil jullie en ook alle luisteraars heel erg bedanken. Ja, want we hebben eh, Foodwatch te mee te nemen. Ja, je hebt je heel vaak gehoord van Foodwatch. En nu ga je werken, mogelijk horen we daar nog wat van voor het Humanistisch Verbond. Klopt. Dan dank ik je voor alle bijdragen die je gedaan hebt. En ik wens je heel veel succes bij je nieuwe baan straks bij het Humanistisch Verbond Nederland. Om daar ook weer mooi werk te verrichten. Dank je wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Prachtig. Earth, Wind and Fire. Hier op deze mooie zondagmorgen bij GoFam. Shining Star. Zo, daar kom je toch even van bij. Hier in ieder geval eh, wij wel met lekkere koffie en een ja, wat is dit nu voor een koekje? Eh, zo'n beetje spritsachtig koekje. Zo'n klein dingetje met zo'n roze streepje erop. Ik ben even de naam kwijt, maar ze zijn wel lekker zoet. En je kent ze vast wel, want ze liggen overal in de supermarkt. Dus, eh, en wij smullen er hiervan, terwijl wij genieten van de muziek van onder andere Bravo All Stars. Let the music heal your soul. Is dat van toepassing vandaag op de, e-, deze <clears throat> eerste zondag in de lente van 2022? song with a simple line, just a song where his feeling shows. And if someone feels the same about the simple song, oh, sometimes you can hear them say.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 Bobby Goldsboro en Honey. Ja, daar kun je wel rustig bij ontbijten. Laat ontbijten of misschien ben je al bezig met de brunch. Lijkt me ook een goed plan trouwens op zondagmorgen. Zo aan het einde van de morgen een beetje laat ontbijten en vroege lunch. Hmm. Ja, alleen... Eh, ja, ik ga geen meelijzen te wekken hoor. Maar ik zit hier maar met eh, alle plaatjes en eh, praatjes. Terwijl ik eigenlijk natuurlijk ook wel zin heb in een zondagmorgenbrunch. Maar ja, zit er even niet in <laughs> voorlopig, vrees ik. Eh, ben je al een huil uitgebarsten? Nee? Hm, jammer dan. Heb je dat dan weer. We gaan even fluiten met Sammy Davis Jr. Gezellig, Mr. Bojangles. Goedemorgen. I knew a man, Bojangles and... He dance for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high and then he lightly touched down. I met him in a cell. In New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. as he spoke right out. Talked of life. <laughs> Lord, he talked of life. <laughs> Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick. right across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes rainbows all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. told me of the times he worked for minstrel shows, traveling throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died dog up and died. And after 20 years, he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. by Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. I ah, miss Mr. Bojangles. Mr. Bojangles dance. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Mm, dance again, Bojangles. como sueño son los ojos negros de mi amor Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Gezellige Julio Iglesias altijd weer in de show. Ja, zeker deze Manuela. En Sammy Davis Jr. voor met Mr. Bojangles aan het einde van het eerste uur. Ik ga even pauzeren, een paar minuutjes maar hoor. Want uh, zoveel tijd krijgen we hier niet. Een paar reclameboodschappen en daarna het nieuws. En dan ben ik weer bij je terug. Ja, gezellig. Weer met een hele hoop lekkere muziek. En een paar interessante dingen te vertellen. Ja, onder andere een reportage van Jeroen van Gent. Wat dat is, dat hoor je straks over een paar minuten. Het besluit van dit uur een heel bijzonder nummer van Maarten van Roosendaal. Hij trad vroeger wel eens op in eh, Porgy and Bass. En dat was wel geweldig hoor. Hij is wel veel te vroeg overleden. Maar in 1997 maakte hij een prachtig nummer. Dat heet Zwerver. Luister mee. En eh, wat mij betreft tot zometeen. zoveelste glas van mijn mooiste cognac zwijmel ik weg bij mijn lievelingsmuziek. En door de tranen in mijn ogen kijk ik uit het raam. En beneden schuilt een man in een portiek. Een winkelwagen vol koffers en die koffers vol dozen en die dozen vol plastic tassen. Als het boegbeeld dat van zijn gezonken galjoen nog steeds op het wrakhout moet passen. En zo sta ik, die altijd aan de rand van de goot zijn evenwicht net kan bewaren. Naar beneden te kijken naar een man die half dood dozen en tassen moet sparen. Dus ik pak een stuk worst, een hond brood, mijn cognac en twaalf gevulde koeken. En als ik naast hem zit, zeg ik dat ik nu net als hij weet dat je het ook in de eenvoud moet zoeken. En de man kijkt me aan haalt zijn van snot hard geworden mouw langs zijn neus en zegt dank u beleefd, maar laten we nu alstublieft met rust. u denkt natuurlijk dat bossen en struiken er zijn om in te schuilen, maar in Vietnam bijvoorbeeld stonden die bossen en struiken er al jaren. En pas veel later is men daarin gaan schuilen. Dat was in verband met het schieten, begrijpt u? En in Brazilië hebben ze nu al hun bossen en struiken naar Taiwan gebracht om potloden te maken voor Duitsland om de vrede mee te ondertekenen in verband met het gummen, begrijpt u? En dan kun je op jouw beurt natuurlijk wel weer potloden gaan planten in Brazilië. Maar gaat u er maar eens achter liggen. Ik bedoel, als ze gaan schieten heb je splinters, dat lijkt me duidelijk. En als nu straks Vietnam ook nog met al hun bossen en struiken naar Taiwan gaat, zit Duitsland met een overschot aan potloden. Nou, ik weet wel wat ze met dat overschot gaan doen. Ach, meneer, nog aan toe. Laten we elkaars kat toch niks wijs maken. Ik bedoel, wij zitten hier straks in de splinters. Dat lijkt me duidelijk. Echt, dank u beleefd. Laat u me nou eindelijk met rust. nog iedere avond zit er die man te schuilen in zijn portiek. En ik breng hem alleen wat worst, alleen wat brood en wat vieux. Want van die twaalf gevulde koeken werd hij ziek. Kijk dat hij, die in de tijd van mijn levensverdriet mij troosten zonder het te weten. In zijn stemmen gelooft, ach dat hindert mij niet. Want wie leeft, die moet soms wat eten.